Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er is opnieuw fipronil in het dorpje Tillichten. Zijn in verband daarmee ruim 3000 kippen geruimd. Ook zijn voorraad van 45.000 eieren is vernietigd. Vorige week bleken de eieren opnieuw besmet bij een controle in een supermarkt. Hoe de fipronil in de eieren terecht is gekomen is niet bekend. Het was de tweede keer dat de eieren van de boer besmet bleken. Hij vermoedt dat er nog resten van fipronil in de bodem van het weiland hebben gezeten. Reclassering Nederland wil stoppen met het behandelen van cliënten die op een dodenlijst staan. De bestuursvoorzitter, chef van Gennep, zegt in de Volkskrant dat het te gevaarlijk wordt voor zijn medewerkers. Er komen steeds vaker mensen op gesprek die een kogelwerend vest dragen... uit angst dat ze in de wachtkamer toevallig een rivaal tegenkomen die hen wil doodschieten. Ook houden cliënten rekening mee dat ze door rivalen worden achtervolgd en vermoord. Van Gennep zegt tegen de krant dat hij het risico niet wil lopen dat een medewerker wordt neergeschoten. Volgens hem komt het moment dichterbij dat de instelling reclasseringsopdrachten terug gaat geven aan het Openbaar Ministerie. Wethouders zijn nog altijd vooral witte mannen van middelbare leeftijd, meldt Trouw. De laatste tijd had maar 3% van de bijna 1500 wethouders een migrantenachtergrond. Lokale partijafdelingen dragen vaak mensen voor uit hun eigen netwerk en die zijn meestal wit. Nog niet alle colleges zijn gevormd, maar op dit moment heeft nog geen 2% van de wethouders een migrantenachtergrond. Op dit moment zijn bacteriofagen geen goede vervanging voor antibiotica, zegt het RIVM. Bacteriofagen zijn bacterieetende virussen. In theorie zouden die het werk van antibiotica kunnen overnemen, omdat bacteriën steeds meer resistent zijn tegen antibiotica. Volgens het RIVM is er nog veel onderzoek nodig en is de registratie van bacteriofagen als geneesmiddel ingewikkeld.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 Je hoort Crowded House in Weather With You. Ja, even na vier uur het derde en laatste gedeelte van eh, Zandvoort op zaterdag. Eh, ja, uiteraard eh, straks rond de klok van kwart over vier... tijd voor Pit Report. Zullen we dat een keertje overslaan? <laughs> we gaan, ja, we, de, de kwalificatie is zojuist afgelopen... en we wachten nog even bij de definitieve startopstelling. Nou, één ding weten we wel zeker. Max start als laatste. Dat, daar zijn we het al over eens. Maar goed, daarover straks meer en nog ander nieuws... uit de wereld van de Formule 1 tijdens Pit Report om kwart over vier. Half vijf het dier van de week. Nou, vorige week eh, voor het eerst en vandaag in de herhaling... hebben we Cito, het dier van de week rond de klok van half vijf. Het gedicht van de dag. Ik had een hele mooie van Max Verstappen... maar die, die, die slaan we maar even over... Dus ik heb even in het archief gekeken en we pakken gewoon een gouden oude slijmrijm om het zo maar eens te zeggen. En we gaan ons heerlijk eh, bezighouden met een gebarsten bom. Dat eh, tijdens het gedicht <laughs> van de dag om kwart voor vijf. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender... ZFM Zandvoort. Ja, en dit eh, die komen natuurlijk ook regelmatig langs. Zo in het derde en laatste uur, waaronder deze van Lion Payne. Hier de Strip That Down. been taking some time and I've been keeping to myself. I had my eyes upon the prize, ain't watching anybody else. But your love, it hit me hard, girl. Yeah, you're bad for my health. I love the cards that I've been dealt. Do you feel the same as well? You know, I used to be in one deep. Now I'm free. People want me for one thing, that's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy. One Coke and Bacardi, sipping lightly. When I walk inside the party, girls on me. F1 type Ferrari, six kiss me. Girl, I love it when your body grinds on me, oh, yeah. baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance to me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, that down, bro. But when you hit the ground, yeah. yeah thought when you hit the ground. You know that since the day I met you, yeah, you swept me off my feet. You know that I don't need no money when your love is beside me. Yeah, you opened up my heart and then you threw away the key it's just you and me And you don't care about where I've been You know I used to be in one deep Now I'm not free People want me for one thing That's not me I'm not changing the way that I used to be I just wanna have fun and get rowdy On coke and Bacardi Sipping lightly When I walk inside the party Girls on me F1 type Ferrari Six kids me Girl I love it when your body Grinds on me Baby oh. You know I love it when the music's loud But come on strip that down for me baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. That down, bro. But when you hit the ground. Yeah. Word around town, she got the buzz, yeah. Five shots in, she in love now. I promise when we pull up, shut the club down. I took her from a man, don't nobody know. If you bought the seal, better drive slow. She know how to make me feel with my eyes closed. Anything goes down with the honcho. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance to me. So put your hands on my body and swing that round for me baby. You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Don't say nothing, girl. Strip that down for me. Strip it down. Yeah, yeah, yeah, yeah. All I want, girl, if you strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. You're the one, girl. Come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. oh, oh, I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh, I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh, no, no, I can't Baby, every place I go reminds me of you love you, oh, I don't wanna know. And every time I go out, yeah, I hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah, I see, but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed, maybe I'm just a fool. No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do we do you like this? Do we will you like this? Do we let down for you, touch you, pull you like this? Matter of fact, never mind. We gonna let the past be. Maybe his right now, but your body still. I don't wanna know, no, no, no. Zandvoort op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Met juist twee eh, grote hits achter elkaar. Als eerste was dat Line eh, Lion Pain en Strip That Down gevolgd door Don't Wanna Know. De single van Maroon 5. Ja, ik heb eh, zo'n momentje van gelukkig hebben we de foto's nog, <laughs> Albert-Jan. <laughs> Ja. dan denk ik aan de afgelopen weken geweldig Max Verstappen weekend op het circuit Zandvoort. Maar vandaag was het niet echt een Max Verstappen weekendje. Nee, dan nou, laten we dan gelijk maar beginnen. Red Bull eh, staat op pol en eh, op eh, kontje, om het zo maar te zeggen. Max zal als laatste vertrekken. De, de, Facebook ontploft over de reacties over het rijgedrag van Max Verstappen tijdens de derde vrije training. Max dus op plek 20 en Daniel Ricciardo op nummertje 1 op pol morgen. Gevolgd door op de tweede plek Sebastian Vettel... die toch eh, gauw twee tiende seconden langzamer is dan Daniel Ricciardo. Dat klinkt niet veel, maar dat is wel veel op zo'n circuit. Gevolgd door Lewis Hamilton op plek 3 en Kimi Räikkönen op 4. Nou, daar had Max gewoon eens bij moeten staan, hè? Op 2 of op 1. Gezien de eerste twee vrije trainingen waarin hij met Ricciardo... verreweg de snelste van het hele gebeuren was... Goed, dan gaan we naar de vijfde plek. Dan hebben we Valerie Bottas komen we daar tegen. Een, zesde, een verdienstelijke zesde plek, eh, Ocon. En Alonso doet ook een eh, schepje in het bakje, om het zo maar te zeggen, vanaf een zevende plek. Dus nogmaals, op de eerste startrij Daniel Ricciardo. En als je naar rechts kijkt, naar rechts achter zit hij Sebastian Vettel. Gevolgd door Lewis Hamilton en Kimi Raikkonen En dan Valerie Bottas en Ocon. En dan nog even alle, eh, op de, dan als zevende Alonso en Carlos Sainz. Nogmaals, Verstappen als laatste, nou inhalen op dit circuit is bijna onmogelijk. Maar Verstappen zal het ongetwijfeld gaan proberen. Ja, hij zal wel moeten. Hij zal wel moeten. Dus eh, goed, kijken we nog even naar de stand van het wereldkampioenschap... voor aanvang van de race van morgen. Eh, op, eh, op de eerste plek vinden we daar Lewis Hamilton met 95 punten gedeeld. Gevolgd door Sebastian Vettel met 78. Op de derde plek Valerie Bottas met 58. Vierde plek Kimi Raikkonen 48. Vijfde Daniel Ricciardo met 47 en op 6 Max met 33. Kijken we naar de stand van de teams. Mercedes met 153 punten op kop, gevolgd door Ferrari met 126 en Red Bull met 80. De race morgen op de diverse sportkanalen live te volgen. Live vanaf 10 over 3. Eh, en Grosjean krijgt trouwens ook eh, drie plaatsen straf in Monaco. Want Grosjean is na de Grand Prix van Spanje bestraft voor zijn rijfout in de eerste ronde. De coureur van Haas moet, over de, moest, dus moet morgen in de Grand Prix van Monaco... drie plaatsen achter, naar achteren in de startopstelling. Grosjean ging in een fout in de derde bocht naar de start. Hij raakte buiten de baan en spinde... en daarmee kwamen zoveel stofwolken vrij... dat twee andere coureurs op, op de auto van Grosjean botsten... de Fransman Pierre Gasly van Toro Rosso... en de Duitse Nico Hülkenberg van Renault... vielen door de crash uit, evenals Grosjean zelf. De Fransman zei dat hij er weinig aan kon doen. Ik probeerde juist contact met anderen te vermijden, maar ik had geen controle meer. Dan nog even een opmerkelijk nieuws vanuit de hoek van Mercedes... en met name van Lewis Hamilton. Want wereldkampioen Lewis Hamilton vindt de terugkeer van vrouwelijke modellen... bij de Grand Prix van Monaco een mooie zaak. Dit seizoen verdwenen de pitspoezen uit de Formule 1... maar een Zwitsers horlogemerk brengt de modellen weer terug op de racebaan... maar niet in de traditionele rol van grid girl. De Formule 1 stopte dit raceseizoen met de pitspoezen. De organisatoren vonden het niet langer gepast om bij de start van een Grand Prix schaars geklede dames naast de bolides op te stellen met parasols of andere attributen. In Monaco zullen de modellen, daaronder zijn ook mannen, alleen het horlogemerk vertegenwoordigen. Dan uh, nieuws uit de wereld van de WEC en met name voor de Le Mans-liefhebbers. Eh, Want tijdens Le Mans zullen acht Nederlanders achter de présence gaan geven. De 86e editie van de 24 uur van Le Mans telt in totaal 8 Nederlanders... met daarbij een prominente rol voor Renger van der Zanden. Hij is de enige die in de eliteklasse de LMP1 uitkomt. Van der Zande debuteerde in het weekend van 16 en 17 juni... in de beroemde lange afstandsrace. Hij vormde samen met de Zweed Hendrik Hetman en de Brit Ben Henley... het rijderstrio van de BR1-bolide van Dragon Speed. Van der Zanden heeft eh, geduchte concurrentie in de topklasse... Met de Spaanse Formule 1-coureur eh, Fernando Alonso als een van de favorieten voor de eindzegen. Alonso rijdt voor Toyota. Oud-wereldkampioen Formule 1 Jensen Button maakt ook zijn debuut in de LMP1-klasse voor SMP Racing en in een BR1. De meeste Nederlanders zijn vertegenwoordigd in de LMP2-klasse. Titelverdediger Ho Ping Tung bestuurt weer de Oreca van het team van de bekende stuntman Jackie Chan. Veteraan Jan Lammers, Guido van der Garde en Jumbo-topman Frits van Eert zijn eh, het volledig Nederlandse team in deze klasse met hun Dallara. En Jeroen Blekenmolen gaat op voor zijn dertiende deelname in de 24 uur van Le Mans. Hij doet dat in de amateursklasse van de GTE. En ook nieuws van eh, Felipe Massa, want Felipe Massa kruipt ook weer achter het stuur. Oud-Formule 1-coureur Felipe Massa kruipt weer achter het stuur. De, de Braziliaan, 37 jaar, rijdt vanaf volgend seizoen in de Formule E-team van Venturi. Met plezier kan ik jullie zeggen dat ik weer aan een nieuwe fase in mijn carrière begin... Laat Massa via Twitter weten. Ik heb bij Venturi getekend voor het volgende seizoen. Vandaag is een speciale dag voor mij en ik wil het delen met mijn fans. Al dus Massa. Oké, okay, dankjewel eh, Albert-Jan. Dat was weer heel veel.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 Met Colonel Abrams en eh, Trapped, gevolgd door eh, deze zonnige klank van Enrique Iglesias. En Duelle El Corazon. Ja, vandaag speelden de veteranen één. Eh, ze speelden vandaag uit tegen Schoten. En ik heb goed nieuws, Albert-Jan. Goed nieuws. hebben we goed nieuws? Ja, ze hebben met 0-4 gewonnen. Dat is afgetekend. Ja. Is afgetekend. Nee, keurig. Dus gefeliciteerd, uh, veteranen. Goed, gaan wij nog even, eh, eh, zoals beloofd, eh, terug naar de Giro d'Italia. De voorlaatste rit is inmiddels geëindigd en Froome heeft stand weten te houden. Als onheil hem bespaard blijft in de slotrit... wit Chris Froome morgen de eerste, zijn eerste Giro d'Italia. Een dag na zijn imponerende machtsgreep... hield de viervoudig toerwinnaar stand in de 20e etappe. De laatste bergrit van deze editie. Naast de concurrent Tom Dumoulin probeerde tijdens de slotklim enkele keren weg te rijden bij de Brit... wiens voorsprong 0,40 bedroeg... maar de winnaar van 2017 slaagde daar niet in. Mike Nieve won de etappe van Sousa naar Servinia. De Spanjaard van eh, Michel Tom Scott bekroonde een ruime 30 kilometer lange solo met de winst. Robert Geesing, die net als Nieve tot een vroege kopgroep behoorde werd op 2 minuut 17 knap tweede. Eh, inmiddels is het dus eh, na deze etappe 0,48 seconden achterstand voor Toon Dumoulin op uh, Chris Vroom. Dus ja, kan nog, kan, het kan nog. Ja, het kan, het, nog. kan nog steeds. Maar meestal in de Tour de France, die laatste etappe... dat is ook altijd zo'n wandeletappe... en dan met een glaasje champagne onderweg... zo van, nou, we zijn er bijna. Maar eh, wie weet eh, gaat het morgen anders eh, tijdens de laatste etappe van de Giro d'Italia. Zo is het maar net, Albert-Jan. Dankjewel voor dat nieuws. En we houden het uiteraard in de gaten of Tom Dumoulin nog een stapje naar voren kan, hè? Naar de eerste plek. Dat zou mooi Je weet het maar nooit. Zaterdagavond 2 juni op het Raadhuisplein in Zandvoort. Radio NL live vanaf het Muziekfestival Zandvoort. Met optredens van Dries Rolfink, Mike Pietersen, Dario, Wesley Bronkhorst, Danny Vroger, Mart Hoogkamer, Mick Harren, Tom Haver... Marco de Hollander, Jeffrey Taris, Mike Dane, feestzanger Irvine en Sydney Bischoff. Dus zaterdagavond 2 juni vanaf 8 uur s avonds op het Raadhuisplein in Zandvoort.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 Op het Raadhuisplein hier in Zandvoort. Het grote muziekfestival tezamen met eh, Radio NL. Georganiseerd en eh, ja, onder meer deze Marco de Hollander. Eh, die zal daar volgende week zaterdag gaan optreden. Ook uh, Mart Hoogkamer, Dries Roelvink, Wesley Bronkhorst... en nog vele en vele andere sterren. Volgende week zaterdag vanaf 8 uur s avonds Raadhuisplein hier in Zandvoort. Tijd voor het dier van de week. Het kan mee en het kan tegenzitten. Daar weet Cito alles van. In de afgelopen paar jaar is Cito meerdere keren bij ons in het pension geweest... omdat zijn baasje moest worden opgenomen. Helaas is het voor de eigenaar tot zijn grote spijt... nu echt niet meer mogelijk om zelf voor zijn hondje te zorgen. Al is Cito 14 jaar, eh, zijn we optimistisch dat we een nieuwe baasje voor hem kunnen vinden. Omdat hij gewoon een vreselijk leuke en nog energieke Engelse Stafford is. Hij is altijd vrolijk als hij wakker is. Hij slaapt natuurlijk wel iets vaker en vaster dan een jonge hond. Verder is hij dol op spelen met een balletje en aandacht van wie hem dat maar wil geven. Hij gaat graag mee wandelen in de duinen, al passen we de lengte van de wandelingen wel aan, gezien zijn leeftijd. Helaas was het voor de eigenaar te zwaar om antwoord te geven op al onze vragen over Sito, waardoor wij alleen weten hoe hij zich hier gedraagt. Daarom zijn we voorzichtig met het plaatsen bij kinderen... en plaatsen we hem het liever niet bij een honden, katten en of andere huisdieren. We Sito dan dat hij het laatste stuk van zijn leven gezellig thuis bij iemand mag doorbrengen. Bent u die persoon? Sito verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Sito verdient een thuis. Weer een leuk dier van de week in het uh, Dierenthuis. Cito. Geslaagd voor de Cito-toets. Not trying to be in there, not trying to be cool. Just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Light it up on the run. Let's make like a jacket, so do yours. Eh? We will roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? Cause I wanna touch you, baby. I wanna feel you too. I wanna see the sunrise. tussen 7 en 9. Dan hoor je bij CFM de 40 beste platen uit Europa in de Euro Breakdown. Gepresenteerd door Patrick van Buringen en eh, Mike Burley. Tussen 7 en 9 vanavond. En wie weet, misschien komt deze plaat er ook wel langs. Jordan Seen en uh, Das Till Dawn. Ja, mocht je naar het strand toe gaan... Hou even met één ding rekening. Houd de strandafgangen vrij en parkeer niet eh, zomaar je auto, bromfiets of fiets. Want de hulpdiensten die, moeten mogelijk daar gebruik van maken. En dan kunnen ze het strand niet op, eh, waardoor er eh, vreselijke ongevallen kunnen plaatsvinden. Dus hou in ieder geval, als je naar het strand toe gaat, de strandafgangen vrij. En parkeer niet zomaar overal je fiets, bromfiets of je auto. Hou daar alsjeblieft rekening mee. believe En dat was hem, de single van Alison Moyet en All Cried Out. Nog één disco-klassieker en dan gaan we zo dadelijk doen. Het gedicht van de dag. En vandaag hebben we gekozen voor De Bom is Gebarsten. Eh, radioprogramma op de radio wat de Breakfast Club heette. Kan je dat nog herinneren, Albert-Jan? Heel lang geleden, hoor, is dat? Ja, dan moet ik me eigenlijk wel herinneren. eigenlijk moet jij dat dan weten, ja, als het heel lang geleden is. <laughs> je hoorde de Breakfast Club in ieder geval in uh, eh, Right on Track. Nou, we gaan het gewoon niet meer hebben over een eh, radioprogramma... maar over het gedicht van de dag. En we hebben weer een bijzonder bijzondere uitgekozen. De bom is gebarsten. Ik heb van niemand Niemand zo gehouden. Alles. Alles draaide echt om jou. De liefde, de liefde van mijn leven, mijn ideale vrouw. Maar vannacht, vannacht lag jij te dromen en je praatte in je slaap. Ik wist niet, ik wist niet wat ik toen hoorde. Je bent nu echt, echt te ver gegaan. De bom is gebarsten. Het is over en uit. Je hoeft niet te janken, want dit is mijn besluit. Het heeft echt geen zin, je hebt dit verdiend. Nee, ik trap er niet, niet weer in. Ik wil je, ik wil je nooit meer zien. Met jouw iets te hoge hakken en jouw lippen rood gekleurd. Zogenaamd naar jouw vriendinnen. Maar wat is er nu, wat is er nu echt gebeurd? Had jij toen al iemand anders? Loog je mij dan alles voor? En toen, toen jij vannacht zijn naam zei... Toen, toen dronk alles, alles, ja alles tot mij door. De bom is gebarsten, het is over en uit. Je hoeft niet te janken, want dit is mijn besluit. Het heeft echt, echt geen zin, je hebt het verdiend. Nee, ik trap er niet, niet weer in. En ik wil je, ik wil je nooit, maar dan ook nooit meer zien. for me lippen rood gekleurd. Zogenaamd naar jouw vriendinnen. Maar wat is er echt gebeurd? Had jij toen al iemand anders? Loog je mij? Eh, bij CFM met het gedicht van de dag. De bom is gebarsten. En erachteraan ook de bom is gebarsten van uh, Stef Horen. Een, eh, een hit van alweer enige tijd geleden. En het leuke van dit plaatje is, is dat het geproduceerd is door... Dries Roelvink. En die treedt volgende week toevallig dan weer tijdens het muziekfestijn op, op het Raadhuisplein. Hey, hebben we weer een mooi bruggetje Dat gemaakt. valt niet ver van de bom. Nee, dat bedoel ik. Nou, Gaan we nog even voor het Nederlandstalig draaien, hebben we gewoon zin in. Entertainment voor You is het toch niet zo meteen? dus dan nemen wij het alvast een klein beetje over, zo vlak voor vijf uur. Hier is Etsilia Romli. Nederland was cool en kil en dan vooral from Ed CDA, zo is dat. Jorden, hemel en aarde. Jij bent eh, aan het kijken naar de hockeywedstrijd eh, van vanmiddag, uh, Ja, tijdens de, voor de European Hockey League Bloemendaal thuis tegen HC Rotterdam. Tussenstand 2 tegen 0. 2 tegen 0, dus gaat lekker met, met de heren uit Bloemendaal. Dat is, dat is goed nieuws. Nou, we gaan nog twee, nee, één Nederlandstalige plaat draaien. En dan gaan we weer met Always Look on the Bright Side eindigen vandaag. Ja. En een van die eh, twee platen die we dus nog hebben en Nederlandstalig is, is deze van Bluff. Iris Hemingway. Onder de zon en een hemelsblauwe hemel wachten straten op bewoners of voorbijgangers van ver. En ik spits mijn oren en probeer iets te doorgronden waarvan ik het bestaan vermoed, maar niet echt zeker weet.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 Blijft een eh, heel mooi eh, nummer. Ene laatste plaatje wat betreft eh, deze uitzending. Zometeen is hij en iets. Hij is het niet. Nee. Hij is op vakantie in Kroatië. Heel goed, doet hij dus goed. Komende twee uur non-stop bij ZFM Zandvoort. En daarna de Euro Breakdown, weer helemaal live. Helemaal live. Tussenstand Bloemendaal, Rotterdam 4-0. Er is maar één goal gescoord. Maar dan denk je van, dan zou het een 3-0 moeten zijn. Ja, <laughs> dat, ik snap hem ook al niet.